Eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het luchtverkeer boven Europa blijft nog zeker 24 uur ontregeld. Dat verwacht Eurocontrol. De Europese luchtverkeersleiding gaat ervan uit dat meer dan de helft van de vluchten boven Europa vandaag uitvalt... in verband met de aswolk uit een vulkaan in IJsland. In Nederland kan volgens Europol, Eurocontrol waarschijnlijk in elk geval tot vanavond laat niet worden gevlogen... De inspectie Verkeer en Waterstaat overlegt vanochtend met de luchtverkeersleiding over de Nederlandse situatie. Ook in de rest van Noordwest-Europa ligt het vliegverkeer geheel of grotendeels stil. In Polen wordt rekening gehouden met problemen rond de begrafenis van president Kaczynski. Volgens de Poolse autoriteiten wordt de plechtigheid mogelijk uitgesteld als veel genodigden er niet bij kunnen zijn. In Polen zijn twee luchthavens nog wel open. De piloten van de Poolse Tupolev die vorige week verongelukte bij Smolensk zijn niet onder druk gezet om in dichte mist te landen. Bronnen rond het onderzoek hebben dat gezegd tegen het Russische persbureau Interfax. Meteen na de crash gingen er geruchten dat de Poolse president Kaczynski de piloten had bevolen om te landen, zodat hij op tijd zou komen voor de herdenking in Katyn. Maar daar is geen bewijs voor, zegt Interfax. Met het vrijgeven van de opnames en vluchtgegevens wordt waarschijnlijk gewacht tot na de begrafenis van de slachtoffers van de ramp. Bij een zelfmoordaanslag in de stad Quetta in Pakistan zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Een man blies zichzelf op op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis. Op dat moment waren daar veel Sjiitische moslims bij elkaar om te rouwen om een vermoorde bankdirecteur. Die was eerder vandaag doodgeschoten. Om die reden waren ook veel journalisten in het ziekenhuis. Een van de doden is een Pakistaanse cameraman. Het weer, wolkenvelden vandaag, maar ook van tijd tot tijd zon. Temperatuur vanmiddag een graad of 12.